zijn hart van aan water, aan water. Maar aan de wal heeft hij het land aan water, aan water. En vraag je hem wat hij drinken wil, dan antwoordt hij subiet. Een zeeman heeft het water lief, maar drinken doet hij het niet zing van hier het water lief, maar drinken doet hij het niet. Een zeeman vaart telkens weer uit, hij houdt van de zee en zijn schuit. Het water dat trekt hem steeds aan, het water geeft hem zijn bestaan. Een zeeman heeft zijn hart verpand aan water, aan water. dan antwoordt hij subiet. Een zeeman heeft het water lief, maar drinken doet hij het niet. Een zeeman heeft het water lief, maar drinken doet hij het niet. Is later het varen gedaan, dan kan je hem aan het water zien staan. Maar geef je hem bij zijn hasje wat water, dan buldert die. Nee! Een zeeman heeft zijn hart verpand aan water, aan water. Maar aan de wal heeft hij het land aan water, aan water. En vraag je hem wat hij drinken wil, dan antwoordt hij subiet. Een zeeman heeft het water liep maar drinken doet hij het niet. Een zeeman heeft het water lief, maar drinken Een zeeman heeft het water lief, maar drink.